De helft van de werknemers denkt wel eens aan een baan buiten de sector. Als belangrijkste redenen worden genoemd de hoge werkdruk, de administratieve rompslomp en te weinig geld. Minister Klink wil dat personeel in de zorg voortaan minder tijd kwijt is aan administratieve lasten. Het budget voor privéreizen van leden van het Koninklijk Huis wordt gehalveerd. Volgens bronnen in Den Haag komt het volgend jaar uit op maximaal 305.000 euro per jaar. Vorig jaar zegt de premier Balkenende de Tweede Kamer al toe... dat veel minder leden van het Koninklijk Huis privé mogen vliegen... op kosten van de belastingbetaler. Voortaan kunnen alleen prins Willem-Alexander en prinses Maxima nog zulke betaalde privéreizen maken. De reizen van koningin Beatrix worden geacht altijd in het staatsbelang te zijn. De politie in Veendam heeft een man opgepakt in verband met een brand bij een disco eind december. Onderzocht wordt of hij ook iets te maken heeft met de branden die in maart en april dit jaar op verschillende plaatsen in Veendam werden gesticht. Bij een van die branden kwam een brandweerman om het leven. In maart woedde ook brand bij de disco waar in december brand was gesticht. De verdachte werd aangehouden na tips die waren binnengekomen nadat de politie bewakingsbeelden op YouTube had gezet. En die zijn bekeken door 48.000 mensen. Om voetbalclub MVV te redden wil de gemeente Maastricht het stadion kopen. Het college van BMW biedt voor de geuzeld 1,85 miljoen euro. Ook wil de gemeente MVV een schuld van meer dan 1,5 miljoen euro kwijtschelden. De gemeenteraad moet nog met het voorstel instemmen. Dat gebeurt volgende week woensdag. BMW eisen wel dat de NVV een nieuw bestuur krijgt. En vorige week ging Veendam failliet. En ook Willem II in Tilburg heeft grote financiële problemen. Het weerperiode met zon, in het binnenland ook stapelwolken, in het zuidoosten kans op een enkele bui. Het is 12 graden op de Wadden en 17 in Limburg. Morgen vooral in het oosten sluierbewolking, in het westen meer zon.